Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in de Engelse stad Plymouth zijn meerdere doden gevallen, meldt de politie. Ook zijn er gewonden. Om hoeveel slachtoffers het gaat is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter zou zijn neergeschoten. De politie roept mensen op om binnen te blijven. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Een lokale politicus zegt dat het incident niets te maken heeft met terreur. Jamie Spears, de vader van popzangeres Britney Spears, treedt terug als haar bewindvoerder. Britney werd 13 jaar geleden onder curatele gesteld na mentale inzinking. Haar vader bepaalt sindsdien wat ze met haar geld of bezittingen kan doen. Vader Jamie Spears zegt dat hij met de rechtbank wil samenwerken aan een nette overgang naar een nieuwe curator. Hij zou eraan twijfelen of zijn dochter beter af is zonder hem, maar hij wil ook geen openbare strijd voeren. De penningmeester van een basisschool in de Brabantse Steenbergen is aangehouden voor verduistering. Sinds 2014 verdween in totaal ruim 26.000 euro van de bankrekening van de school. De vrouw is vanochtend aangehouden en heeft bekend. Justitie moet nu besluiten of ze wordt vervolgd. Volgens de directeur van de school in Steenbergen hebben excursies en andere uitjes voor leerlingen er de afgelopen jaren niet onder geleden. De VS stuurt tijdelijk zo'n 3000 militairen naar Afghanistan om te helpen bij de evacuatie van ambassadepersoneel. De eerste militairen gaan binnen twee dagen die kant op, meldt het ministerie van Defensie. Dat benadrukt ook dat de extra troepen niet opnieuw met de Taliban gaan vechten. Er zijn naar schatting nog zo'n 1400 medewerkers op de Amerikaanse ambassade in Kabul. Hoeveel er daarvan worden geëvacueerd is niet precies duidelijk. Ook de Britten sturen zo'n 600 militairen om hun ambassadepersoneel te evacueren.